10 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,7% gegroeid ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat is de grootste groei in Europa. Op jaarbasis groeit de economie nu met 2,4 procent, blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. We gaven meer geld uit dan bijvoorbeeld horeca, recreatie en dan zorg, maar ook de export en de investeringen van bedrijven namen toe. Gisteren werd al bekend dat het goed blijft gaan met de werkloosheid. Een advocaat uit Kerkrade is uit zijn ambt gezet omdat hij zijn cliënten duizenden euro's afhandig heeft gemaakt, meldt L1. Hij heeft zich volgens het Hof van Discipline schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en oplichting. Vorig jaar was hij raadsman van een echtpaar in een geschil rond de aankoop van een woning. Hij stuurde een vervalste e-mail naar zijn cliënten waarin stond dat de tegenpartij ruim 6000 euro claimde. De advocaat ondertekende met de handtekening van een kantoorgenoot zonder dat die daarvan wist. De advocaat stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om de beslissing aan te vechten. In Duitsland zijn vanochtend 200 moskeeën, huizen en kantoren doorzocht die in verband worden gebracht met een haatprediker. Bij de actie zijn honderden agenten betrokken in tien deelstaten. De invallen volgen op een verbod dat is ingesteld voor de jihadistische vereniging De Ware Religie. De vereniging van haatprediker Ibrahim Abu Nagi is actief in Keulen. Het Duitse Openbaar Ministerie houdt Nagi al jarenlang in de gaten... omdat hij via filmpjes op internet oproept tot geweld tegen ongelovigen. Zijn vereniging zou zo'n 500 leden tellen. FC Twente heeft een opvolger voor de opgestapte interim-directeur Onno Jacobs. Op 1 januari neemt Erik Velderman zijn taken over. Hij heeft nog geen ervaring in het betaald voetbal. Velderman gaat met commercieel directeur Jan van Hals de directie van de club vormen. En dan het weer bewolkt, af en toe regenachtig, af en toe is het ook droog. Vanmiddag wordt het 10 tot 13 graden en de komende dagen weinig verandering. Veel bewolking, morgen overwegend droog, maar donderdag vaker regen. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu langzaamaan op. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen Knopend Hintram en Waardenburg nog wel 12 kilometer file met ongeveer 20 minuten vertraging. Na een ongeluk op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij knooppunt Holendrecht 4. De linkerrijstrook is dicht. A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk 5 kilometer. A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond 5. A27 vanuit Almere bij Utrecht Noord 4 kilometer.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 Hier is Geronimo. Can Now it's coming back, we can it. If we bridge this gap, I can see you. Through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, Didn't understand you were waiting as I told toy, all lost and gone.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 uitzending uit Euro Breakdown met eh, Maurice Mulder, onze vriend op vrijdagmiddag. 21 Pilots met Hidens En daarvoor ehm, van volgens mij twee jaar geleden Shepard met Geronimo. even de sport duiken. De eerste slalom van het wereldbekerseizoen is gewonnen door Marcel Hirscher. In het Finse Levi was de Oostenrijker in beide runs de snelste. Hirschers landgenoot Michael Matt werd op 1.30 eh, eh, seconden tweede. Marco Zwart, de derde Oostenrijker, stond na de eerste run tweede... maar viel uit in de tweede run. De Nederlander Steven Theolier, kleinzoon van de Tour de France... winnaar Jan Jansen, viel in de eerste run uit en kon daardoor een goede klassering vergeten. Hirscher neemt in het klassement van de Wereldbeker algemeen... de leiding over van Alex, Alexis Pindorelalit. De Fransman eindigde in Levi als eh, elfde... En voor Hirscher is die eerste plaats niet nieuw. Hij won de algemene wereldbeker vijf keer. Kirsten Wild is er in Apeldoorn niet in geslaagd... een tweede wereldbeker succes binnen te slepen. De winnares van het Omnium van eh, vrijdag kon zich twee dagen later niet mengen in de strijd om de prijzen op de puntenkoers over 20 kilometer. Wild ging voor start in de blauwe trui. Die hoort bij haar status als Europees kampioen op de puntenkoers en zette meteen ook de toon door de eerste sprint te winnen. Ze liet zich echter vervolgens verrassen door een groepje van zeven rangsters dat de benen nam en in de slaagde een ronde voorsprong te nemen. Goed voor een bonus van 20 punten. 18 ronden voor het einde deed Wild nog wel een moedige poging de schade te repareren... maar dat moest ze aanvankelijk alleen doen. En dat was na een lang en vol seizoen te veel gevraagd. Dus ze eindigde uiterlijk, uiteindelijk met 11 punten op de negende plaats. De zegen ging naar Elinor Barker, die op 39 punten uitkwam. De Britse behoorde tijdens de Olympische Spelen in Rio... tot de gouden achtervolgingsploeg. De Japanse Minami Ubabol werd in Apeldoorn tweede met 31 punten... gevolgd door de Tsjechische Jamila Machakova... die 28 punten bijeenreed. Laurien van liep op de sprint de finale mis... De Spaanse Tania Calvo die won de eerste mans nipt met de fotofinish. Terwijl de Nederlandse die definitief de wedstrijd heeft ingeraald voor de fiets... zich in de tweede lied verrassen door haar uitgekookte tegenstreemster. Dan van de fiets zonder motor naar een fiets met motor... want een bol Bo Schneider is tijdens de Grand Prix van Valencia... Hij is in Valencia in de Moto 3-klasse de laatste van het seizoen op de 13e plaats geëindigd. De zege ging naar de Zuid-Afrikaan Brett Binder. Zijn teamgenoot bij de Red Bull KTM die al zeker was van de wereldtitel. Dan Schneider, derde in de Grand Prix van Groot-Brittannië en Maleisië... eindigde in zijn debuutjaar als 14e in de WK-stand. Aaron Carnet mocht van Pol starten... Maar vanwege technische problemen begon hij uiteindelijk vanuit de pit. Hij eindigde als negentiende. Dan hebben we nog wat hockeynieuws. De hockeysters van Amsterdam hebben in de laatste speelronde voor de wintersport goede zaken gedaan. In eigen huis werd Laren met duidelijke cijfers verslagen 5-1. Koploper Den Bosch bleef na een 2-0 overwinning op Kampong op de eerste plaats. En het duel tussen hekkensluiters Bloemendaal en Pinoquet eindigde in een gelijkspel 1-1. Het begon allemaal uitstekend voor dat al in de eerste minuut van de wedstrijd op 1-0 kwam... dankzij een doelpunt van Lisanne de Lange. Kelly Jonker zorgde een kwartier later voor de gelijkmaker. En tien minuten later stonden ook de 2-1 weer Jonker en de 3-1 van Sterre Deetman op het scorebord. De tweede helft ging Amsterdam rustig verder met doelpunten maken... en waar het Charlotte Vega met een 4-1 en opnieuw Deetman met een 5-1... die uiteindelijk de eindstand bepaalde. Den Bosch sloot de eerste helft van het seizoen af... met een eenvoudige overwinning op Kampong. Het duel was in de eerste helft al beslist... na de vroege 1-0 van Marlies Verbrugge... en de 2-0 van Maartje Krekelaar. Vier minuten voor de rust. Wat er nog meer dan 2-0 kunnen worden... vertelde Den Bosch coach Raoul Eren na afloop aan hockey.nl. De corner belandde de paal en eentje werd van de lijn gehaald. De koploper kan met het tevreden gevoel terugkijken op 2016... Het ging de laatste week eh, niet makkelijk al dus eren. Toch gaan we er na vandaag met een lekker gevoel de winterstop in. Bloemendaal sloot de eerste helft van het competitie af als hekkensluiter... maar de ploeg pakte nog wel een punt tegen concurrent Pinoquet. De club uit Amstelveen kwam daar eh, al vijf minuten op voorsprong... dankzij een doelpunt van Marjolein Keulen. En Meerte van Kisteren maakte in de tweede helft de gelijkmaker. Het verschil tussen beide ploegen blijft één punt in het voordeel van Pinoquet.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 met eh, Freedom Song. En daarachter Alison Moyer met Love Resurrection uit de jaren 80 was dat. Het is inmiddels vier minuten voor half vijf. De duisternis begint al langzaam zich meester te maken van Zandvoort. En op CFM hoor je plots leuke vrolijke muziek van de Koeks.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 Morgen begint vrij bewolkt in onze regio. In de loop van de middag gaat het eh, van het noordwesten uit regenen. Of dat het zo best is. Er staat overdag een eh, zwakke wind uit zuidelijke richtingen. In de avond bij het overtrekken van de neerslag trekt de wind wat aan. De maximumtemperatuur ligt rond de 5 graden in Noordoosten en 8 in onze regio. In de avond en nacht blijft het bewolkt en regenachtig. De temperatuur zal hoogstens enkele graden dalen. In het noordwesten zal de temperatuur op nadering van een warmtefront zelfs stijgen. Dinsdag zal het weertippen niet verbeteren. Er valt van tijd tot tijd lichte regen. Tegen de avond intensiveert deze neerslag. Er is geen ruimte voor de zon en met een temperatuur tussen de 11 en 14 graden wordt het vrij zacht. Er staat een zwak tot matige zuidelijke wind... en ook in de nacht van dinsdag of woensdag zal het blijven regenen. De rest van de week verandert het weertype geleidelijk. Woensdag is nog zacht en regenachtig... maar daarna wordt er met een noordwestelijke stroming... aangedreven door lage druk ten noorden van ons... en hoge druk boven de Atlantische Oceaan koudere lucht aangevoerd. De gemiddelde maximumtemperatuur zal met enkele graden dalen... en de kans op buien met windse neerslag neemt toe hoever het kouder wordt hangt af van de precieze koers van de lage drukgebieden.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 Daarvoor de hit van dit moment, Black Honey met Hello Today. En een rockklassieker daar weer voor Pearl Jam met Jeremy. Kwart voor vijf in inmiddels bijna donker Zandvoort. Dit is op CFM, cameo uit de jaren 80 met... Eh, een echte disco-knaller. Yvonne Elliman, je kent haar wel van If I Can't Have You. En dit was wat eh, onbekends. Love Pains heet het. De maxi-single. En daarvoor Cameo met Candy. Nou, het zit erop voor vandaag. Zandvoort op zondag is ten einde gekomen. Ja, eindelijk voor te denken. Dit programma wordt herhaald aankomende dinsdag tussen 8 en 11. En dan, uh, ja, ik snap nog steeds waarom het is. Maar goed, zometeen uh, hier op de zondageditie uh, eh, non muziek tot aan 7 uur. Dan ZFM Klassiek en dan is Vader Veuger er weer. En op dinsdag Zandvoort uit Zandvoort. En om 12 uur ZFM Luncht. Ehm, ik zit er ook weer. Nou, ik eh, wens je een hele fijne zondagavond. Volgende week is dit prachtig programma met Rob en Albert-Jan.